Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is verdeeld over de beste manier om de hoge brandstofprijzen aan te pakken. De VVD wil de accijnzen verlagen, maar dat kost al snel miljarden die ergens anders vandaan moeten komen. GroenLinks, PvdA en de SP willen maximumprijzen aan de pomp... zodat de oliemaatschappijen een deel van hun winst moeten inleveren. En Forum voor Democratie wil weer olie in Rusland kopen. De regering van Israël heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om meer reservisten te kunnen oproepen voor het leger. Dat waren er maximaal 280.000 en het worden er nu 400.000, zegt de redacteur Paulus Houthuis. Het heeft natuurlijk alles te maken met dat grote offensief dat ze begonnen zijn in Libanon. Eh, ja, daar wordt genoemd dat het vergelijkbaar zou zijn als in Gaza. Dus dat in ieder geval de, de terreurinfrastructuur, zoals dat genoemd wordt, van Hezbollah moet worden vernietigd. Eh, dus dat zal waarschijnlijk ook gepaard gaan met grote vernietiging. En als je in zo'n groot gebied actief moet zijn... dan heb je natuurlijk ook veel eh, extra militairen nodig. De brand op de internationale luchthaven van Kuwait is nog altijd niet geblust. Het vuur ontstond vannacht na een luchtaanval van Iran. Volgens de luchtvaartautoriteit van Kuwait werd een brandstoftank geraakt door een drone. De luchthaven van Kuwait was al dicht vanwege de oorlog. Verschillende gemeenten verkeren nog in onzekerheid over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week. In Roermond hebben het CDA en de Partij voor de Dieren na een hertelling precies evenveel stemmen. En daar moet nu geloot worden welke partij een restzetel krijgt. Ook in Doesburg is een hertelling bezig, maar daar is nog een probleem. De burgemeester is per direct opgestapt... en zonder burgemeester kan de gemeenteraad niet worden geïnstalleerd. En in Gorkum loopt een onderzoek naar stembusfraude... omdat er mogelijk kiezers onder druk zijn gezet om een volmacht af te geven. Het weer. Vanavond en vannacht nog veel buien.